Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een eiland voor de kust van de Amerikaanse staat Georgia zijn zeven mensen omgekomen toen een loopplank van een veerboot instortte. Zeker twintig mensen kwamen in het water terecht. Meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten zoeken nog in het water naar andere slachtoffers. Hoe de loopplank het kon begeven is nog niet duidelijk. Op het moment van het ongeluk was het druk op het eiland vanwege een viering van de lokale gemeenschap. In het noorden van Gaza zijn zeker 72 mensen omgekomen door een Israëlische luchtaanval, meldt een woordvoerder van Hamas. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanval, maar zegt dat het dodental lager ligt. De aantallen kunnen niet onafhankelijk worden geverifieerd. Een man van 32 heeft in een dorp in het midden van Duitsland vier mensen neergestoken. De slachtoffers zijn tussen de 18 en 83 jaar oud en raakten allemaal zwaar gewond. Volgens lokale media waren ze aan het werk in een voortuin toen ze uit het niets werden aangevallen. De dader is opgepakt. Martin Garrix is opnieuw uitgeroepen tot de populairste DJ van de wereld. Het gezaghebbende Britse tijdschrift DJ Mac plaatste de 28-jarige Nederlander op de eerste plek van hun top 100... die gisteravond bekend werd gemaakt tijdens het Amsterdam Dance Event. Het is de vijfde keer dat Garrix bovenaan de lijst staat. Vorig jaar was de Franse David Guetta de populairste DJ. In de top 10 staan nog twee andere Nederlanders. Armin van Buren op 6 en Everjack op de zevende plek. En Formule 1-coureur Lando Norris start vanavond vanaf pole position op de Grand Prix van de Verenigde Staten. Max Verstappen start als tweede. Doordat Mercedes-rijder George Russell crashte tijdens de kwalificatiewedstrijd... kon Verstappen niet de snelste tijd halen. Het weer, het klaart langzaam op. In de ochtendzon en wolken, later vanuit het westen regen met een stevige zuidenwind. Het wordt rond de 17 graden.